Hark met het NOS Journaal. In de Egyptische hij werd vanochtend per helikopter vervoerd vanuit het ziekenhuis in Sharm el-Sheikh... waar hij sinds april in lag omdat hij hartklachten zou hebben. Mubarak moet terecht staan voor de dood van honderden betogers... tijdens de opstand tegen zijn bewind begin dit jaar. Ook wordt hij verdacht van corruptie. In de rechtszaal staat een grote kooi waar de verdachten in zitten. De rechtszaak wordt gehouden in wat tot voor kort de Mubarak politieacademie heette. En zo'n 3000 agenten en militairen zijn ingeschakeld om de orde te hand te bewaren. Buiten zijn er geregeld opstootjes tussen aanhangers en tegenstanders van Mubarak... die elkaar met stenen en flessen bekogelen. Leger en politie proberen de partijen uit elkaar te houden. Het COC is een actie begonnen voor de voorlichting op school over homo- en transseksualiteit en tegen weigerambtenaren. De homobelangenorganisatie verspreidt de komende dagen in Amsterdam duizenden posters met leuzen en hoopt dat iedereen de posters laat zien tijdens de Canal Parade. De grote optocht die zaterdag wordt gehouden in het kader van een Gay Pride. Ondanks een grote kamermeerderheid zegt het COC dat het kabinet nog altijd weigert om voorlichting over homo- en transseksualiteit op school verplicht te stellen. Ook doet de regering niets aan trouwambtenaren die weigeren om stellen van hetzelfde geslacht in de echt te verbinden. In de Groningse plaats Bedem heeft korte tijd brand gewoed bij een vestiging van de Nederlandse aardoliemaatschappij. Volgens de brandweer heeft een vats met aardgascondensaat vlam gevat. Dat is een brandbaar mengsel dat vrijkomt bij de winning van aardgas. Er zou geen mensen gewond zijn geraakt. Wel ondervindt treinverkeer er hinder van. Op van de brandweer rijden er tussen Bedem en Sauwert op dit moment geen treinen. Treinreizigers tussen Groningen en Delfzijl hebben daardoor zeker een uur vertraging. Dan nog het weer, bewolkt en hier en daar regen. Vanmiddag vooral in het midden en oosten. Stevige buien met kans op onweer en hagel. Het wordt voor de buien uit 24 graden aan de kust tot 28 graden in het binnenland. Dit was het. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan files door een ongeluk op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij knooppunt de Nieuwe Meer, 3 kilometer. De rechterrijstrook is dicht. En daardoor ook een file op de ring van Amsterdam, de A10, tussen de afrit Rijen en knooppunt de Nieuwe Meer. Ook daar 3 kilometer file. En daar is de linkerrijstrook dicht. Op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij knooppunt Kleinpolderplein, 3 kilometer. Er staat een vrachtwagen stil op de rechterrijstrook. rijstrook.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 somewhere I've never been. 一个。 that a crime? Alright then. www.zfmzandvoort.nl ZFM Wil weg van alle stress, verlangen naar wat rust. Weet ik een goed adres, familie en vrienden, lief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 Let's go!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 sing it out loud. So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 With the sun shining down on me I put my hands up into the light I was walking down the street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 iedereen. En toch speel je dit spel.